Even Kunnen met het NOS Journaal. Delen van België kunnen in november uren zonder stroom komen te zitten... door werkzaamheden aan de kernreactoren. De VRT meldt dat op basis van het Belgische Planbureau... dat onderzoek doet naar beleidsmaatregelen. In verband met de onderhoudswerkzaamheden... zal slechts één van de zeven kernreactoren in België stroom kunnen leveren. En daarmee is volgens het planbureau de kans toegenomen... dat gemeenten of enkele regio's tijdelijk van het stroom worden afgehaald. In Iran zijn negen mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor verkrachting. De vonnissen werden gisteren voltrokken in een gevangenis in Zuid-Iran. Volgens Iraanse staatsmedia drongen de mannen in de zuidelijke provincie Fars... het huis binnen van een vrouw die ze daarna verkrachtte. De vrouw trok haar aanklacht vervolgens in... maar eerder deze maand bekrachtigde het Hoge Rechtshof de veroordeling. Nepal lijkt het eerste land te worden dat de doelstelling over het aantal wilde tijgers haalt. In 2010 leefden wereldwijd nog maar 3200 tijgers in het wild. De landen met tijgers spraken toen af om voor 2022 het aantal te verdubbelen. Volgens het Wereld Natuurfonds is Nepal daar bijna in geslaagd. Sinds 2009 is het aantal wilde tijgers toegenomen van 121 tot ongeveer 235. In het bos bij Etterleur heeft een jager een boswachter aangevallen. De boswachter had de man herkend van een eerder incident... waarbij hij de jachtvergunning van de man had ingetrokken. Desondanks liep de man met een jachtgeweer rond... en daarom wilde de boswachter hem aanhouden. De jager werd zo boos dat hij dreigde de man kapot te maken... en daarna sloeg hij hem met een krukje. De jager, een man van 60, is aangehouden... en de boswachter raakte licht gewond. Het weer, vooral in het midden en het zuiden veel regen. Het gaat de komende uren ook harder waaien. Pas vanavond trekt het regengebied weg. In de kustprovincies vallen nog wel wat buien...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 this ain't young desert. You're Qui barrage, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Le monde est hyper. Tu croyais quoi Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire.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 J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Y'a moyen, dja Tu pas ta cata, hein, dja Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Tu pas ta cata, hein, Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja Tu pas ta cata, hein, non. Y'a pas moyen, dja ouais. En katana, baby, tu dettes ça. pas ta carte, Ja, ouais. baby, tu dettes ça d'après toi. Encore t'en as, baby, tu dettes ça. Encore t'en as, baby.